Nieuws van 8 uur. Kees schroot met het NOS-journaal. Het OM heeft 10 jaar cel en tbs geëist voor de moord op verpleegkundige Linda van der Giezen. John F. schoot zijn ex-vriendin in augustus vorig jaar dood op een parkeerplaats bij het ziekenhuis in Waalwijk. De man zegt dat hij onder grote psychische druk stond en eigenlijk zelfmoord had willen plegen. Hij claimt een blackout te hebben gehad. Volgens de OM gaat het om moord. De man zou zijn daad goed hebben voorbereid. De wapenstilstand in Syrië lijkt in de eerste 24 uur grotendeels te hebben stand gehouden. Er zijn wel schendingen gemeld, maar minder dan vooraf was gevreesd. Humanitaire hulp voor de belegerde gebieden is nog niet op gang gekomen. Het Syrische bewind zegt dat het naar Aleppo alleen konvooien zal doorlaten... die zijn gecoördineerd door de Verenigde Naties. Maar die organisatie heeft gezegd pas noodhulp te zullen sturen... als er meer zekerheid is dat het bestand wordt nageleefd. De Israëlische oud-president en voormalig premier Simon Peres is opgenomen in het ziekenhuis. Waarschijnlijk heeft hij een hersenbloeding gehad. Volgens een woordvoerder is de 93-jarige Peres bij bewustzijn en is zijn toestand stabiel. Het afgelopen jaar werd Peres al twee keer eerder opgenomen. Zo lag hij in januari in het ziekenhuis vanwege pijn op de borst. De energiegegevens van 2 miljoen Nederlanders zijn vermoedelijk gestolen door een oud-medewerker van een energiebedrijf. Dat zeggen de netbeheerders en e- energieleveranciers. Het gaat om details van de energiecontracten, zoals het verbruik, het type aansluiting en de einddatum van het contract. Ook de namen en adressen van de huishoudens zijn mogelijk gestolen. Welke energiemaatschappij verantwoordelijk was voor het lek willen de netbeheerders niet zeggen. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 18 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en tropisch. Pas donderdag wordt de warme lucht met enkele buien verdreven. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 4 kilometer. Op de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaansveen 5 kilometer na een ongeluk. Er is nog steeds één rijstok dicht.